Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Inwoners van Myanmar gaan vandaag voor het eerst in vijf jaar naar de stembus voor een nieuw parlement. De verkiezingen zijn georganiseerd door het militaire regime. Critici zeggen dat ze nep zijn. De belangrijkste oppositiepartijen mogen niet meedoen of boycotten de verkiezingen. In het land is al jaren een burgeroorlog aan de gang. Volgens de BBC kunnen daardoor in de helft van Myanmar mensen niet stemmen. De vorige verkiezingen werden gewonnen door Nobelprijswinnaar Suu Kyi. En daarop pleegde het leger een staatsgreep en nam haar gevangen. In Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Emmen en Smeelde zijn vannacht auto's uitgebrand. In die Drentse plaats gebeurde dat voor de derde keer in korte tijd. Deze keer stond er een bestelbus in brand, terwijl jongeren toekeken en de brandweer toezongen. In Emmen was de tweede autobrand in twee dagen tijd. In Rotterdam was er een explosie bij een auto. Ook vlogen daar een taxibus en twee personenauto's in brand. En in Den Bosch brandde een vrachtwagen helemaal uit. Veteranen en vrijwilligers zoeken in Heemskerk en omgeving opnieuw naar Milan. Een jongen van 16 die wordt vermist sinds eerste kerstdag. De verstandelijk beperkte jongen uit Oekraïne ging toen wandelen, maar kwam niet terug. De veteranen begonnen vrijdagmiddag met zoeken. Gisteren kregen ze hulp van vrijwilligers. De politie verwacht dat vandaag tientallen mensen gaan meezoeken in Beverwijk en Velzen Noord in Noord-Holland. In Finland en Zweden zitten meer dan 200.000 mensen zonder stroom door storm Johannes. In Finland hebben meer dan 170.000 huishoudens geen elektriciteit. Al het vliegverkeer in het noorden van het land is stilgelegd. In Zweden kwamen twee mensen om het leven door de storm. Daar zitten 40.000 mensen zonder stroom.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 pillar How do you like your ex in the morning? Goedemorgen ZFM Jazz luisteraars. Welkom bij het programma ZFM Jazz op zondagmorgen van 10 tot 12. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. Ik ga het jaar afsluiten met een vervolg in de serie Onze Jazzhelden van Weleer. De dames en heren muzici die de jazz hebben uitgevonden... steeds verder hebben verbeterd. En eh, alle zijpaden hebben ontwikkeld. Vandaag van Shirley Horn tot Rebecca Paris. Eh, het pianospel van Tommy Flanagan. De prachtige samenzang van de Manhattan Transfer. Maar ook de orkesten van Kurt Edelhagen en Hazy Osterwald. Zeg, ja, ze waren er nog. Jaren 50, 60, 70. De vibrafoon van Carl Tjeder. Uh, ja, de zang van Moos Ellison... en de grommende hemmen van Shirley Scott... en wat er allemaal nog meer tevoorschijn komt. Veel luisterplezier, zal ik maar zeggen. in the Morning. Mulder en Mulder, het legendarische stel. Eh, how do you like your ex in the morning? Ik ga van start met Helden van Welier. En dat is een eh, bij elkaar gebracht trio. Lester Young op de sax, Nat King Cole op de piano... Buddy Rich op het slagwerk. Mean to me. Bye. ik zei dat de rode draad in dit programma is het onderwerp de helden van weleer... waar we allemaal eh, van geleerd hebben om van jazz te gaan genieten. En ehm, de mensen die hebben ook... die mensen hebben ook mensen van nu geïnspireerd om eh, jazz te gaan maken. Zo is er in Amsterdam een jazzcafé Elzas aan de Middenweg... En daar is al meer dan, nou, ik denk inmiddels 30 jaar lang, zeker 25 jaar lang, op elke dinsdagavond live jazzmuziek met allemaal Nederlandse muzici die hun sporen ruim verdiend hebben. En er is eh, op een moment een eh, cd uitgekomen met allemaal verschillende gasten... die eh, begeleid worden door het basistrio Kajan Witmer of Nick van der Bos op piano, Lex Lammen op het slagwerk... en Frans Rondé op de contrabas. En een van die opnames, eh, dat is eh, een zangeres... Colette Wickenhagen. En die gaat eh, spelen en zingen. Een prachtig stuk Autumn Leaves. the fallen leaves. They drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your summer kisses and those sunburned hands that I, I used to hold. Now, since you went. 释放。 Dat was het trio van Tommy Flanagan, de pianist... die eh, jarenlang de vaste begeleider was van Ella Fitzgerald. Van alle markten thuis een hele fijne, speciale pianist... met een eigen, totaal eigen opvatting... maar door iedereen zeer gewild als begeleider. Over begeleider gesproken... Ik heb hem de draaitafel liggen en een eh, cd van Trio Grande. Er zijn wereldwijd diverse Trio Grandes eh, in Amerika, in België, in Duitsland. Maar in Nederland is er maar één bij mij weten. En dat is het trio van Alex de Leeuw, bassaxofonist, tenorsaxofonist eh, uit eh, Hoofddorp. En die timmert aan de weg met een eh, bijzondere bezetting. Tegenwoordig iets gewijzigd ten opzichte van wat u nu gaat horen. Eh, op de draaitafel ligt Trio Grande met Hans Esman op de trompet... en Rolf Koppijn op de banjo, soms op de gitaar. En die zingt ook. En wij gaan luisteren naar een traditional. En dat is, eh, ja, Rosetta. Sunday. maar Fijn Trio Grande uit Hoofddorp. En van Trio Grande ga ik naar de oude stijl Terry Lightfoot. Een Engelse eh, traditional jazz bandleider... die uh, gelijk opging met orkesten zoals Chris Barber, Ecker Bilk en Kenny Ball. Ehm, ook allemaal belangrijke muzici in de traditionele jazz in Engeland. We gaan luisteren naar een mooie ballad As Times Goes By. As Time Goes By uit de film Casablanca 1941. We gaan naar, weer terug naar jazzcafé Elzas aan de Middenweg in Amsterdam... waar elke dinsdagavond live jazz is te horen met topartisten. Eh, topartiesten. En de volgende opname komt daar vandaan. En als gasten waren daar de mooie diepe stem van Ingram Washington... die jaren in Nederland gewoond is... een paar jaar geleden weer terug naar Amerika gegaan... en op de mondharmonica Jan Verwij. En we gaan luisteren naar het stuk But Beautiful. Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful fall, to take a chance. And if you fall, you will fall. And I'm thinking that I would not mind at all. tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache that if you were mine, I'd never let But if you ze altijd heel zorgvuldig er een mooi einde aan breien. Dat aangeeft, we zijn klaar. En het is precies allemaal binnen eh, de, het concept van het nummer. En precies allemaal de goede akkoorden en de goede noten. Prachtig. Twee meesters op de piano bij elkaar. Count Basie en Oscar Peterson gaan we hier horen. En ze worden begeleid... Eh, door eh, John Hurt op de bas en good old Louis Belson op het slagwerk. It's a wonderful world. twee grootmeesters op de piano. Count Basie en Oscar Peterson. Ik ga nu iets laten horen van een Amerikaanse zangeres... die tevens pianiste was. De, werd vaak genoemd de tegenhanger, de muzikale tegenhanger... van eh, Nat King Cole. Ehm, Shirley Horn. En we gaan eh, luisteren naar een standstuk Making Whoopie. another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a gang of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture that same sweet love nest. Think what a year can bring washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making movies. Another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. He doesn't make much money 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. He says, son, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. and making whoopee. He says, Now, Judge, suppose I fail. The judge says, Son, right into jail. You'd better keep her think it's cheaper than making whoopee. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. zingen en pianospelen Shirley Horn. Ik heb nu op de draaitafel een beroemd orkest uit Duitsland. Kurt Edelhagen. Eh, er wordt altijd schertsend gezegd dat de Duitsers eh, niet kunnen swingen. Dat is niet helemaal waar. Er zijn eh, natuurlijk voorbeelden. Kurt Edelhagen is daar een van met zijn big band. En hoe kon het dat hij zo goed werd heeft een beetje gesmokkeld. In de naoorlogse eh, jaren, vlak na de oorlog, eh, was Duitsland heel lang eh, bezet door een, een, een, leger van geallieerden. En die Amerikanen die, namen ook muzici mee. En die hadden hun eigen bands. En hij ging optreden voor die Amerikanen. En die het allemaal prachtig vonden. Want er waren heel veel clubs waar ze naar zijn muziek konden luisteren. En toen één grote Amerikaanse big band zichzelf op, uh, ophield, zichzelf ontbond... Uh, was ergens een kippen bij om die Amerikanen... die inmiddels al in Duitsland woonden in zijn orkest op te nemen. En zo kreeg hij een prachtig orkest. We gaan luisteren naar een standard karaoke.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 come true. de zong bij het uh, Elsa's trio en Rinus Groeneveld speelde de dwarsfluit. We gaan eh, een beetje het eerste uur ZFM op zondag afsluiten. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En eh, ja, waar kunnen we dat beter mee doen dan met mevrouw Beryl Boeker, een autodidact pianiste hier begeleid door John Collins op de bas en Oscar Pettiford op het slagwerk. En het uh, stuk dat heet Let's Fall in Love.